12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een externe adviseur die de ICT-problemen bij de nationale politie moest oplossen... heeft voor twee jaar werk 1,3 miljoen euro gekregen. Drie keer de balken en de norm. NRC Handelsblad schrijft dat minister Opstelte toestemming gaf voor de beloning. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie... dat er bij de nationale politie sprake was van een uitzonderlijke situatie... waarbij de snelle inzet van een deskundige ICT-consultant noodzakelijk was. De Tweede Kamer is daarover volgens het ministerie ingelicht. De inzet heeft daarnaast geleid tot een flinke verbetering van de kwaliteit van de ICT bij de politie, aldus het ministerie. Op de provinciale weg N616 bij Erp in Noord-Brabant zijn gisteravond vier doden gevallen bij een eenzijdig autoongeluk. De slachtoffers zijn volgens de politie vier jongens tussen de 16 en 20 jaar. Hun auto reed door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Drie mensen waren op slag dood. De vierde raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De provinciale weg bij Erp was de hele nacht afgesloten voor onderzoek. De Nederlandse jeugdfilm Alles Mag van regisseur Steven Waterloot is in New York onderscheiden met een Emmy Kids Award. De film won in de categorie Beste Televisiefilm Korte Serie. In Alles Mag droomt de 11-jarige Tigo ervan dat bij de Majorettes te gaan. De film werd eerder onderscheiden in Toronto, Tokio en Oberhausen en was op het Nederlandse Filmfestival genomineerd voor een Gouden Kalf. Hoofdrollen in de film worden gespeeld door Ricky Kolen, Lars Jenissen en Patrick Stoof. Het is voor het eerst eerst dat een Nederlandse jeugdfilm een Emmy wint. Het weer, buien trekken van de oost naar west, en enkele met onweer of hagel. Tussendoor af en toe zon en er staat een matige westelijke wind. Het wordt 5 tot 7 graden. In de loop van de avond droog met opklaringen. Vannacht gaat het vriezen met in het oosten mogelijke mistbank. Morgen vrijwel droog en flink wat zon. Het wordt 7 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen afrit Soest en afrit Bunschoten 6 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij.